uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het Middenwesten van een aardbeving met een kracht van 5,6 op de schaal van Richter. Een van de zwaarste ooit voor dat gebied. De beving was te voelen in zeven staten. Het epicentrum lag in Oklahoma. Sinds daar is begonnen met de opslag van afvalwater dat vrijkomt bij de winning van olie en gas, zijn er meer aardbevingen geweest, maar nog niet zo zwaar als vandaag. Tot nu toe zijn er alleen meldingen van materiële schade. Gemeenten hebben de laatste jaren miljoenen euro's uitgegeven om culturele instellingen te helpen. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur onder alle 397 gemeenten. De extra steun ging vooral naar theaters die in financiële problemen zijn gekomen. En ook ging er extra geld naar musea en bibliotheken. De problemen bij de culturele instellingen zijn voor een groot deel het gevolg van de recessie. Maar bij theaters speelt ook mee dat grote artiesten tegenwoordig een vaste uitkoopsom vragen. Daardoor vormen zij een minder goede inkomstenbron. Ook kent Nederland relatief veel theaters, de concurrentie is groot. Het Hoornbeek College betreurt de inhoud van een mail die eerder dit jaar verstuurd is aan alle 700 leerlingen van de locatie in Kampen. Daarin schrijft de directeur dat er op de school een schoonmaker is aangesteld met een zwarte huidskleur. Over de aanleiding voor de mail schrijft hij... het is nu eenmaal niet zo gebruikelijk dat zo'n donkere man wordt benoemd. De mail kwam gisteren naar buiten via de website Geen Stijl. Het college van bestuur van het Hoornbeek College zegt in een verklaring iedere vorm van racisme af te wijzen. Er was volgens het bestuur geen enkele aanleiding om de mail te versturen. Het weer vanavond en vannacht buiige regen. Daarbij kan het ook even onweren. Morgenochtend trekt die regen naar het oosten weg. Dan breekt vanuit het westen de zon soms door.